uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. Er is waarschijnlijk stellen Amerikaanse wetenschappers. Twee jaar geleden maakte NASA bekend dat ze donkere strepen op bepaalde steile hellingen... waarschijnlijk ondergronds water is dat naar beneden druppelt. Maar wetenschappers denken nu dat het droog zand is. Op minder steile hellingen is namelijk geen streep meer te zien. Water zou volgens de hoofdonderzoeker gewoon doordruppelen... Als die theorie klopt, betekent het dat er waarschijnlijk minder water is op Mars dan gedacht. Dat zou de kans op leven aanzienlijk kleiner maken. De VN gaat onderzoeken of er in Libië Afrikaanse vluchtelingen worden verhandeld als slaven. Op CNN was vorige week te zien dat tot wel 400 dollar per persoon werd betaald. Volgens de nieuwszender werden de vluchtelingen behandeld als vee. Ook Libië zelf heeft toegezegd een onderzoek in te stellen. En volgende week wordt er op een bijeenkomst van Afrikaanse en Europese leiders in die voorkust gesproken over de problemen met migratie. De Chinese politie heeft 18 mensen opgepakt voor de brand vorige week in een appartementencomplex in Peking. Het zijn managers, elektriciens en bouwvakkers. De brand brak waarschijnlijk uit door een defect aan koelcellen in de kelder van het complex. Bij de brand kwamen 18 mensen om het leven. De communistische partij laat nu onder meer winkels, fabrieken, toeristische attracties en grote appartementencomplexen in Peking controleren op brandveiligheid. In de VS zijn twee prominente journalisten beschuldigd van seksueel wangedrag. Het gaat om Witte Huisverslaggever Glenn Thrush van de New York Times... en Charlie Rose, die programma's presenteert voor onder meer CBS. Beide journalisten zijn geschorst. Rose van 75 wordt beschuldigd van onder meer aanranding. Thrush van 50 zou vrouwen tegen hun zin hebben betast en gekust. Vaak zou er drank in het spel zijn geweest. Het weer nog vannacht. Af en toe een bui. De temperatuur zakt niet verder dan 9 graden. Overdag opnieuw bewolkt en regen.